Levi van Eck met het NOS-journaal. De meeste van de Israëlische gijzelaars die zijn vrijgelaten... zijn er naar omstandigheden goed aan toe. Dat meldt de directeur van een ziekenhuis... waar een aantal gijzelaars wordt behandeld. In totaal zijn er 13 Israëlische gijzelaars vrijgelaten door Hamas. Vandaag, op de tweede dag van het tijdelijke bestand... laat Hamas naar verwachting weer 13 mensen vrij. In ruil daarvoor laat Israël dan ook weer een aantal Palestijnse gevangenen vrij. De Braziliaanse politie doet onderzoek naar de organisatie achter het concert van Taylor Swift. Vorige week kwam bij dat concert in Rio de Janeiro een vrouw van 23 om het leven. Het was extreem warm in de stad met gevoelstemperaturen tot 59 graden. Veel concertbezoekers vielen flauw. Ook het 23-jarige slachtoffer werd onwel en overleed later onderweg naar het ziekenhuis. De Braziliaanse politie onderzoekt of de organisatie mensenlevens in gevaar heeft gebracht. Ondanks de hitte mochten de fans naar verluid geen flesjes water mee naar binnen nemen. VVD-fractievoorzitter Jessel Gus blijft erbij dat haar partij niet in een nieuw kabinet zal plaatsnemen. Wel wil de VVD een rechtskabinet steunen vanuit de Kamer. Dat zei ze in Nieuwsuur. Ze benadrukte dat ze geen politiek spelletje speelt. Het besluit zorgde voor verbazing, ook binnen de VVD zelf. Het wordt door een deel van de achterban gezien als het ontlopen van verantwoordelijkheid. Slachtoffers van seksueel misbruik door de Spaanse katholieke kerk krijgen nu allemaal compensatie. Zelfs als de dader overleden is of de zaak verjaard is. Eerder werd in zulke gevallen geen compensatie uitgekeerd... maar de bisschoppen hebben nu hun standpunt herzien. Volgens een recent Spaans onderzoek was ongeveer 1 op de 200 Spanjaarden slachtoffer van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 1 tot 6 graden. In de vroege ochtend ontstaan opnieuw buien, soms met hagel of onweer.